5 tot 7 graden. En dit was het nieuws op 538. Dieke, dankjewel. 538 verkeer, A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Ben je 10 minuten langer onderweg. Snelheidscontrole A1 Eemnes Naarden bij Laren 25,8. En de A2 Utrecht-Amsterdam droogt van Utrecht 58,1. De A2 Utrecht-Amsterdam Apkoude 37,6. En de A4 Amsterdam-Leiden bij Hoofddorp 14,0. A12 Utrecht-Maren, Driebergen-Rijzenburg 71,8. En de laatste, de A12 grens van Duitsland Arnhem bij Babberich 148,6. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Pap, oh, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Ik ga stoppen met mijn bedrijf. Maar wil niet dat het een drama wordt. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het met de belastingen? En... Wat is het juiste moment? Weet wat je wel of niet moet regelen als je stopt. Met de checklist Bedrijf Stoppen op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseil. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. 538. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Buenos dias. In de 538 Zomerweken zometeen een bali. We spelen de beroepenjacht en Calvin Harris is hier met Summer.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 sowieso liedjes waar shalalala in zitten, Heerlijk gewoon, toch? Lekker zingen Max en Andy Grammer. The Thing I Love van 538. Het is eh, de dinsdagwerkdag van 538. Kleine incheckbalen hier met Wouter. Yo. Dennis! Wouter hier. Ja, we zijn een huisje aan het doen van eh, Nederland naar Zwitserland. En eh, we rijden door Frankrijk, mooie bergen, op en neer. Ik wil even collega's van Verhuizers 24 eventjes eh, sterkte wensen vandaag. Jongens, groetjes, Wouter. Hoi, hoi. Ja, lekker van de verhuisservice, Wouter. Gaan we naar Angela. Hi, Angela hier. Ik ben werkzaam in de thuiszorg en ik kom bij de mensen thuis om schoon te maken. Ik sta nu samen met een cliënt van 95 op het liedje mee te zwingen. Maar dan zingen we zelf de Nederlandse versie. Shirt uit, en zwaaien. En we hebben de grootste lol met z'n tweeën. Dat is ook grappig dat je radio maakt. Dat er iemand van 95 met een eh, shirt uit en zwaaien mee staat te zingen. Heerlijk. Wat een mooi beroep is dit toch? Hey, goedemorgen 538. Ja, ik ben, eh, zit op de show vol in de potgrond. Dus eh, ja, gezellige ploeg hier. Ja, lekker Marco. Lekker op de vol man. En uh, Linde heeft ook wat ingestuurd. Hoi 538. Wij, wij zijn Linde, Lucas en Lisa. Hallo! Hallo! ga ook lekker naar de Action om verjaardagsgeld te verspillen. Doei! Doei! Ja, jongens, wel duurzame dingen dan kopen bij de Action, hè? Maar wel, <laughs> dank voor dit bericht. Incheckbalie hier gesloten bij deze officieel. Topic Fireboy, DML hoor je zo meteen.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 Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your time verpleegafdeling tot de vrachtwagen. 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. I don't want face to face. Right there, right now, don't want no delay. Time for whatever, whatever it takes. What you say? I gotta be, gotta be honest. You're the one I want. Baby, I'm making a promise. I'ma keep you close. desire. please don't go too slow. Put your body een van de meest vernuftige zaken in het universum, namelijk het menselijk lichaam. Je hoort de Topic Fireboy Diamond Nico Santos en Body. Zometeen nieuwe ronde beroepenjacht, 150 euro in kas. Je kan je vast opgeven via de jacht app Nu een classic rammertje hoor, dit Ace of Base, All That You Want. 12 tot 12, Homewrecker. Deze man grossiert in hits echt niet tekort. Weer een goed liedje, hè? Summer op 65 tijdens je 65 werkdag. De Homewrecker. in het Nederlands is dat dan de, de breker. Degene die infiltreert in een relatie, stookt in een goed huwelijk. Nou goed, enzovoort. Zometeen een nieuwe ronde beroepjacht. 150 eh, euro in kas als je mee wilt spelen. Dit is de cryptische omschrijving. Ik maak dingen definitief. Denk je te weten welk beroep dit zou kunnen zijn? Meld je dan nu aan om mee te spelen voor die 150 euro met de 538 f Zorg dat je goed bent voorbereid. 1. Zoek je zonnebril. 2. Fix je vrije dagen. 3. Bel je beste vriend of vriendin. Want deze weken zijn de 538 zomerweken. Luister en win. Jouw zomervakantie voor twee. Naar Ibiza, Creta, Mallorca, Portugal, Italië, Bulgarije, Rodos of Spanje. Skip je winterdip. Met de 538 Zomerweken. Alle info op 538.nl. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl. Karwei, maak het mooier. Deze week in de bonus. AH witte druiven, pitloos en sebeldruiven. 1 per 1 gratis. Alle Arla's Keer 450 gram. 1 per 1 gratis. Alle Knor en maaltijdmixen. Ook 1 per 1 gratis. En alle Ben Jerry's en Magnum Pints. Ook 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl. It's a holiday. Klinkt lekker hè, die prijsfavorieten van Albert Heijn? Dat is topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Zoals AH Mix voor boerencake voor maar 99 cent. Wat een beestenboel bij Kruidvat. Want daar koop je voor maar 19,50 euro een kaartje voor de beste dierentuinen... en krijg je nog 3 euro extra korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor Hey. Hey liefie, ik, eh, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd. Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken. Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al vier decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we met maar liefst 10% korting op de jubileumcollectie. Montel, al 40 jaar de zit specialist van Nederland. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hé, hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein? Klopt, minstens twee dagen per week. En jij? Ik? Ik meestal maar één keer per maand. En jullie reizen allebei met de NS Business Card? Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit. Combineer de NS Business Card bijvoorbeeld met het DAL-abonnement... dan is het vanaf één retour per maand vaak al voordeliger. Ontdek alle voordelen op ns.nl slash zakelijk. Miljoenen jaren geleden leefden er dinosaurussen. En hadden leeuwen gigantische tanden. Neem je hele familie mee op een lichtgevende reis dwars door de tijd. Night Safari. Miljoenen jaren in een avond vol licht. Kijk voor tickets op bixenberg.nl. 1 minuut. Meer muziek. Tijdens de 538-werkdag. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle matrassen 40% korting. 40%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. 538 Dennis Ruijer. Ja, lekker nog een half uurtje richting de lunchtrommel met de hits van 538 en Kensington. 538. Riddles. Swim, Stones and I. Gone, gone, gone. De 538 Beroepenjacht. Ja, het gezelligste meespeelspel van de Nederlandse radio. Beroepenjacht. We hebben 150 euro in de kassa en een nieuwe moedige kandidaat. Lisa, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hoe is het in Rotterdam vandaag? Nou, nou ja, heel bewolkt, maar wel mooi. <laughs> Goed zo. Heb je ook mooi uitzicht waar je zit? Ja, ik zit op de 14... Op de 14e verdieping? 40. 40ste verdieping? Oh, wat lekker zeg. Je werkt in de administratie. Bij welk bedrijf doe je dat? Een Oké, nou wat goed. En jij gaat proberen om eh, te raden wat het beroep is van onze mystery-medewerker, eh, Lisa. Daar mag je zo eh, drie vragen voor gaan stellen aan die mystery-medewerker. En daarna mag je natuurlijk een poging doen om het beroep te raden. Ja, de vraag met je prachtige uitzicht, ben je er klaar voor? Oh, ja, ja. Oké, mooi. Nou, let's go. Hier is... Vraag 1. Vraag 1. Ehm, komen er mensen speciaal naar jouw kantoor om iets vast te leggen? Komen er mensen speciaal naar jouw kantoor om dingen vast te leggen? Mystery-medewerker, wat is er op uw antwoord? Um, ja. Het antwoord van de mystery-medewerker is ja. Vraag 2. Vraag 2. <laughs> Maak jij documenten rechtsgeldig zoals actus? Zeker weten. Oh, nou, dat zijn wel hele gerichte, gerichte vragen die je stelt, Lisa. Vraag 3. Vraag nummer 3. Zet jij vaak stempels en handtekeningen? Uh, mystery medewerker, zet je vaak stempels en handtekeningen? Is dat wat jij doet, uh, medewerker? Um, ja. Eh, de mystery-medewerker zegt, ehm, ja, op vraag nummer drie. Dat zijn alle vragen bij elkaar, Lisa. Dan mag je een poging gaan doen om dit beroep te raden. Eh, nou goed, ik denk dat je redelijk gericht bent geweest. Uh, hyperfocus target in je vragen. zeg het maar, wat zoeken wij? Ehm, een ambtenaar van de burgerlijke stand. Zoeken wij een ambtenaar van de burgerlijke stand? We gaan eens even kijken of dat het juiste antwoord is. Nee. Nee. Nou, jammer, jammer. jammer, jammer, jammer. Leuk. Ja, we doen eh, wat geld erbij in de pot. Uh, eh, 200 euro zometeen te winnen bij Lindo. Dus eh, ja, wie het weet mag meespelen zometeen. Dankjewel voor het meedoen, Lisa. Super dat wat mee mocht doen, dankjewel. En dankjewel en spreek, je maar, spreek je later. Geniet van het uitzicht wel, hè, vandaag. Ja, gaat lukken. <laughs> hoi, groetjes, hoi. Doei. Ik neem je even mee terug naar de 90s voor de Dance Smash Classic. 538 Dance Smash Classic. En die is van Nomad. Devotion op 538. give you a place to release your feelings. A star deep rhythm with a standing healing. A word and a message with a lot of emotion. With total dedication and a lot of devotion. And a lot of devotion. Well, let's start here at the beginning of my lyric. To be, to bad, to rhyme is not a mirror road to soul is what I aim for. Wait till I hit the goal, and that's the top score. Some take so long, others with the ease to write the rhyme and line. Others a cool breeze, keeping on it, on it, on it, on. To get the justice and the is really done. just a game. come and play.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 you get a home, and you get a home, and you get a home. Maar goed, in de huidige huizenmarkt houdt het ook snel op natuurlijk. Je bent de Radio 58. de werkdag Traffy McCoy en Bruno Mars. We hebben woorden weggeplonst in liedjes voor de 58 zomerweken. En bij Stel bij Lindo gaat er weer een eh, zomerreis uit. Dus hou de radio op 538. Met Olivia Dean. Dit is Man I Need. like we're making up for lost time. met de eerste hit met autotune. Dat effect Share and Believe uit de jaren 90. Richting je lunch met Lindo zometeen. Nieuwe ronde beroepenjacht. Eh, Fieke met het nieuws. Eh, Fieke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eh, wat heb je voor ons in petto? Nou, er ligt een plan om buurtbewoners van een AZC 1000 euro te geven.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 En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een heel volkoren tijgenbrood voor maar 1,23. En een 8 rollen pak toiletpapier voor maar 2,59. We doen met je mee. Plus. Ah, wat een hotel. Het zwembad, het ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken... en bespaar tot 35 Hetzelfde hotel maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals alle Unox soep en zak, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor vandaag nog de scherpste deals op Milwaukee slagmoersleutels. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het.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 Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Van koffie tot tussendoortjes. Nu met volumevoordeel. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Word een sterkere leider met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Deze voorjaarsvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van topmerken zoals Nike, Sissy Boy en de North Face. En goed nieuws, tijdens de voorjaarsvakantie zijn we langer open... dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs bij Batavia stad. Oh pap, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient 5 euro in de spaarpotje. <laughs> Rijke stinkert. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening voor je kind en spaar samen een potje voor later. Voor een studio vrijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen drie maanden 15 euro per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Voorkomt naar Batavia Stad. De opening is binnenkort. Stay tuned. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is. Met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 6000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Nu bij Gamma 30% korting op Altrex huishoudtrap dubbeldekker. Bekijk alle acties op gamma.nl in onze digitale folder of kom langs in de bouwmarkt. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Fieke Hamers. De gemeente Lochem wil mensen die in de buurt van een asielzoekerscentrum wonen... 1000 euro geven. Dat meldt het AD. Het is bedoeld om hun gevoel van veiligheid...